Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De jemenitische president Hadi is aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Hij zal daar de top van de Arabische Liga bijwonen, meldt de Saoedische staatstelevisie. Hadi zou de jemenitische havenstad Aden hebben verlaten onder Saoedische bescherming. De president vluchtte vorige maand vanuit de hoofdstad Sanaa naar Aden in het zuiden. In Sanaa hebben de Sjiitische Houthi-rebellen het voor het zeggen en inmiddels zijn ze ook Aden genaderd. Vannacht mengde het Soenitische Saoedi-Arabië zich in de strijd. Het land voerde zware luchtaanvallen uit op Sanaa. Door de directe inmenging van Saoedi-Arabië dreigt de burgeroorlog in Jemen uit te monden in een groot regionaal conflict. Want de Houthis hebben steun van het Sjiitische Iran. Bondskanselier Merkel is geschokt door het bericht dat de co-piloot van het gecrashte Germanwings toestel het vliegtuig waarschijnlijk met opzet heeft laten neerstorten. Dit geeft de tragedie een nieuwe schier onbegrijpelijke dimensie, zei ze in Berlijn. Ook de topman van Lufthansa zei verbijsterd te zijn. Hij zei dat het motief nog volkomen onduidelijk is. Vanmiddag werd bekend dat de co-piloot alleen in de cockpit zat tijdens de crash. Hij had zelf de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. De SP heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen staatssecretaris Van Rijn... vanwege de problemen met de persoonsgebonden budgetten. De partij zegt dat veel mensen zonder geld zitten... terwijl de staatssecretaris steeds heeft gezegd... dat de uitbetaling van de PGB's topprioriteit heeft. Begin dit jaar werd de uitbetaling van de PGB's overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank. Sinds die tijd regent het klachten. De man die vandaag zwaar gewond werd gevonden in een huis in Loosdrecht is overleden. Politie wil niets zeggen over de toedracht, maar bronnen zeggen dat hij is neergeschoten. Het gaat om de crimineel Patrick G. Hij is de zoon van Ron G. Die samenwerkte met beruchte criminelen als Johan V. alias de Hakkelaar. Het weer, het regent op veel plaatsen. Die regen trekt de komende uren weg. Maar vannacht komen er weer buien, minima rond 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, vooral in het oosten nog een bui. En dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het gaat de goede kant op met de avondspits, maar de files zijn nog niet helemaal opgelost. Dit zijn de files waar je nog een paar minuten tijd mee kwijt bent. De A1 Amsterdam-Amersfoort na een ongeluk met een motorrijder bij Diemen, 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, daar loopt het ook vast op de A10 Oost. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoop het Hoevelaken en Stroe 7 kilometer. En richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9, 20 minuten vertraging daar. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoop het Amstel 12 kilometer. En richting Utrecht tussen Amstel Business Park en Koude 7. A9 Diemen-Alkmaar, bij knooppunt Batuverdorp 6 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, richting Watergraafsmeer tussen Nieuwendam en knooppunt Watergraafsmeer 3. En richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en Oud-Zuid nog eens 7. Richting Volendam staat bij knooppunt Watergraafsmeer 9 kilometer. en Dat heeft ook te maken met het ongeluk op de A1. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Hoograven 5 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord staat 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 8. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. En vanuit Almere 6. En verderop naar Breda bij Noorderloos nog eens 8.